10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nederlandse staat heeft haar aandelen in de Saoedische bank SABB verkocht. Dat meldt minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. De aandelen werden staatseigendom bij de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO in 2008. De staat probeert al jaren van de aandelen af te komen, maar dat lukte niet. Na aftrek van alle bijkomende kosten blijft er 411 miljoen euro voor de staatskas over. dat betekent dat de staat een verlies van 2 miljard euro op de aandelen heeft geleden. Een Marokkaan die al bijna 50 jaar in Nederland woont... mag na het uitzitten van zijn gevangenisstraf niet worden uitgezet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst trok zijn verblijfsvergunning in... maar de rechter vindt dat buiten proportie, omdat de man hier al zo lang woont. Hij kwam als vierjarige naar Nederland. De man zit nu in een gevangenis van meer dan zes jaar uit... wegens twee verkrachtingen, poging tot doodslag en drie inbraken. Het is de Israëlische politicus Benny Gantz niet gelukt om een regeringscoalitie te vormen. Hij heeft een mandaat teruggegeven aan president Rivlin. Een maand geleden strandde ook al de formatiepoging van premier Netanyahu. De formatie verloopt moeizaam omdat de parlementsverkiezingen van september geen uitgesproken winnaar opleverden. Mogelijk moet Israël nu voor de derde keer in een jaar naar de stembus. Parlementariërs krijgen nog drie weken om ergens een meerderheid te vinden. Bij alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt komend weekend een minuut lang niet gevoetbald. Dit om aandacht te vragen voor racisme. Zondag werd het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. Als reactie hierop blijven alle spelers tijdens de komende speelronde een minuut stilstaan als de scheidsrechter voor het begin fluit. Tegelijkertijd verschijnt de boodschap racisme, dan voetballen we niet, op beeldschermen in de stadions. Het weer. Het koelt langzaam af.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 De staat probeert al jaren van de aandelen af te komen, maar dat lukte niet. Na aftrek van alle bijkomende kosten blijft er 411 miljoen euro voor de staatskas over. dat betekent dat de staat een verlies van 2 miljard euro op de aandelen heeft geleden. Een Marokkaan die al bijna 50 jaar in Nederland woont... mag na het uitzitten van zijn gevangenisstraf niet worden uitgezet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst trok zijn verblijfsvergunning in... maar de rechter vindt dat buiten proportie, omdat de man hier al zo lang woont. Hij kwam als vierjarige naar Nederland. De man zit nu in een gevangenis van meer dan zes jaar uit... wegens twee verkrachtingen, poging tot doodslag en drie inbraken. Het is de Israëlische politicus Benny Gantz niet gelukt om een regeringscoalitie te vormen. Hij heeft een mandaat teruggegeven aan president Rivlin. Een maand geleden strandde ook al de formatiepoging van premier Netanyahu. De formatie verloopt moeizaam omdat de parlementsverkiezingen van september geen uitgesproken winnaar opleverden. Mogelijk moet Israël nu voor de derde keer in een jaar naar de stembus. Parlementariërs krijgen nog drie weken om ergens een meerderheid te vinden. Bij alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt komend weekend een minuut lang niet gevoetbald. Dit om aandacht te vragen voor racisme. Zondag werd het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. Als reactie hierop blijven alle spelers tijdens de komende speelronde een minuut stilstaan als de scheidsrechter voor het begin fluit. Tegelijkertijd verschijnt de boodschap racisme, dan voetballen we niet, op beeldschermen in de stadions. Het weer. Het koelt langzaam af.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 Dat meldt minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. De aandelen werden staatseigendom bij de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO in 2008. De staat probeert al jaren van de aandelen af te komen, maar dat lukte niet. Na aftrek van alle bijkomende kosten blijft er 411 miljoen euro voor de staatskas over. dat betekent dat de staat een verlies van 2 miljard euro op de aandelen heeft geleden. Een Marokkaan die al bijna 50 jaar in Nederland woont... mag na het uitzitten van zijn gevangenisstraf niet worden uitgezet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst trok zijn verblijfsvergunning in... maar de rechter vindt dat buiten proportie, omdat de man hier al zo lang woont. Hij kwam als vierjarige naar Nederland. De man zit nu een gevangenis van meer dan zes jaar uit... wegens twee verkrachtingen, poging tot doodslag en drie inbraken. Het is de Israëlische politicus Benny Gantz niet gelukt om een regeringscoalitie te vormen. Hij heeft een mandaat teruggegeven aan president Rivlin. Een maand geleden strandde ook al de formatiepoging van premier Netanyahu. De formatie verloopt moeizaam omdat de parlementsverkiezingen van september geen uitgesproken winnaar opleverden. Mogelijk moet Israël nu voor de derde keer in een jaar naar de stembus. Parlementariërs krijgen nog drie weken om ergens een meerderheid te vinden. Bij alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt komend weekend een minuut lang niet gevoetbald. Dit om aandacht te vragen voor racisme. Zondag werd het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. Als reactie hierop blijven alle spelers tijdens de komende speelronde een minuut stilstaan als de scheidsrechter voor het begin fluit. Tegelijkertijd verschijnt de boodschap racisme, dan voetballen we niet, op beeldschermen in de stadions. Het weer. Het koelt langzaam af. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen blijft het droog en dan schijnt af en toe de zon. Het wordt morgen 6 tot 8 graden.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 De aandelen werden staatseigendom bij de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO in 2008. De staat probeert al jaren van de aandelen af te komen, maar dat lukte niet. Na aftrek van alle bijkomende kosten blijft er 411 miljoen euro voor de staatskas over. dat betekent dat de staat een verlies van 2 miljard euro op de aandelen heeft geleden. Een Marokkaan die al bijna 50 jaar in Nederland woont... mag na het uitzitten van zijn gevangenisstraf niet worden uitgezet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst trok zijn verblijfsvergunning in... maar de rechter vindt dat buiten proportie, omdat de man hier al zo lang woont. Hij kwam als vierjarige naar Nederland. De man zit nu een gevangenis van meer dan zes jaar uit... wegens twee verkrachtingen, poging tot doodslag en drie inbraken. Het is de Israëlische politicus Benny Gantz niet gelukt om een regeringscoalitie te vormen. Hij heeft een mandaat teruggegeven aan president Rivlin. Een maand geleden strandde ook al de formatiepoging van premier Netanyahu. De formatie verloopt moeizaam omdat de parlementsverkiezingen van september geen uitgesproken winnaar opleverden. Mogelijk moet Israël nu voor de derde keer in een jaar naar de stembus. Parlementariërs krijgen nog drie weken om ergens een meerderheid te vinden. Bij alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt komend weekend een minuut lang niet gevoetbald. Dit om aandacht te vragen voor racisme. Zondag werd het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior stilgelegd vanwege racistische spreekkoeren. Als reactie hierop blijven alle spelers tijdens de komende speelronde een minuut stilstaan als de scheidsrechter voor het begin fluit. Tegelijkertijd verschijnt de boodschap racisme, dan voetballen we niet, op beeldschermen in de stadions. Het weer. Het koelt langzaam af. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen blijft het droog en dan schijnt af en toe de zon. Het wordt morgen 6 tot 8 graden.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 De aandelen werden staatseigendom bij de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO in 2008. De staat probeert al jaren van de aandelen af te komen, maar dat lukte niet. Na aftrek van alle bijkomende kosten blijft er 411 miljoen euro voor de staatskas over. dat betekent dat de staat een verlies van 2 miljard euro op de aandelen heeft geleden. Een Marokkaan die al bijna 50 jaar in Nederland woont... mag na het uitzitten van zijn gevangenisstraf niet worden uitgezet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst trok zijn verblijfsvergunning in... maar tallen miljoenen euro's. De Nederlandse staat heeft haar aandelen in de Saoedische bank SABB verkocht... heeft minister Hoekstra laten weten. De aandelen werden staatseigendom bij de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO in 2008... Na aftrek van alle bijkomende kosten blijft er 411 miljoen euro voor de staatskas over. Dat betekent dat de staat een verlies van 2 miljard euro op de aandelen heeft geleden. Het boek Rinkel de Kink van Martine Bijl is de winnaar geworden van de NS Publieksprijs. Haar man Berend Boudewijn nam de prijs in ontvangst in de Wereldrijd Door.